Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een vrijdag op een school in Voorburg. De jongen van 16 wordt ervan verdacht dat hij het wapen heeft gegeven aan de dader. Bij de steekpartij in Voorburg kwam vrijdagmiddag een 15-jarige scholier om het leven. De vermoedelijke dader werd kort daarna aangehouden in de buurt van de school. De jongen van 16 wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Taxibedrijf Uber vindt dat de inspectie Leefomgeving en Transport onredelijk heeft opgetreden tegen vier chauffeurs in Amsterdam. Die kregen vannacht een boete van 4200 euro omdat ze diensten hadden aangeboden via Uber Pop. Daarmee kunnen particulieren in hun eigen auto passagiers vervoeren tegen de helft van het gebruikelijke taxitarief. De inspectie had controleacties in Amsterdam aangekondigd omdat Uber Pop niet volgens de wet personenvervoer werkt. Uber noemt de boetes onterecht en disproportioneel. De verantwoordelijkheid voor de bomaanslagen eerder vandaag in Irak is opgeëist door islamitische staat. De daders komen volgens IS uit Turkije, Saoedi-Arabië en Duitsland. Bij de aanslagen in Koerdisch gebied in Irak vielen 26 doden. Eerst blies een zelfmoordterrorist zich op bij een gebouw van de veiligheidsdiensten. Een paar minuten later reden de twee anderen met bomauto's tegen het gebouw. De slachtoffers zijn volgens een Koerdische woordvoerder bijna allemaal leden van de veiligheidsdiensten. De honkballers van Neptunus hebben de landstitel veroverd. In de zeven en laatste wedstrijd van de Holland-series wonnen ze met 1-0 van Amsterdam. Daarmee werd het 4-3 voor de ploeg uit Rotterdam. Het is voor Neptunus de vijftiende landstitel. De wielerklassieker Parijs Tour is gewonnen door Jelle Walijs. De Belg van Topsport Vlaanderen was de hele dag in de aanval... en klopte op de Avenue Grammont zijn Franse medevluchter Thomas Verclair. Beste Nederlander was Jos van Emden op de tiende plaats. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanavond gaat het regenen en dat gaat vannacht door. Morgen af en toe zon, maar ook buien. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat tussen knooppunt Lunetten en de Meren 5 kilometer file.